De vlam. Den brant we modermoeder. Den deer zever zwet. And hier en zol. Pretser die hem bestot echt niet. Drauw het voor om die niet drie. De mercigraat zwet. Nog hier en zol. De sheaver gaat de voltoo zijn. Goed er al, O'Readers wench. Om nu goed doe ik, Kilsetree. Morgen zo.